Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Buitenlandse Zaken noemt de dreiging van president Trump met nieuwe importheffingen chantage. Bij WNL op zondag noemde Van Weel het een belachelijk plan. Trump is kwaad dat acht NAVO-partners, waaronder Nederland, militairen sturen naar Groenland. Daar moeten ze een NAVO-oefening voorbereiden. Trump vindt dat in strijd met zijn pogingen om Groenland over te nemen van Denemarken. Hij dreigt met extra importheffingen van 10 en later 25 procent. Van zei dat hij zeer verrast was over de aankondiging van Trump... en dat bondgenoten zo niet met elkaar om moeten gaan. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft 1500 militairen klaarstaan om naar de staat Minnesota te gaan. Ze kunnen worden ingezet bij de felle protesten tegen immigratiedienst ICE. Op 7 januari schoot een ICE-agent in Minneapolis de 37-jarige Renee Good dood in haar auto. Eerder stuurde president Trump zo'n 3000 ICE-agenten naar de steden Minneapolis en St. Paul. De 1500 militairen die nu een oproep hebben gekregen kunnen worden ingezet als Trump een beroep doet op de anti-oproerwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht twee mensen omgekomen, zegt president Zelensky. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zelensky zegt dat Rusland meer dan 200 drones richting Oekraïne afvuurde. Opnieuw ontstond schade aan de energievoorziening. Zelensky roept op tot meer steun voor Oekraïne en blijft aandringen op veiligheidsgaranties als er een vredesregeling komt. Voor de tweede keer in een week is er brand op de vuilstortplaats van Bonaire. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over de stort. Er komen schadelijke en giftige stoffen vrij en er breken geregeld branden uit. Bonaire en Nederland hebben afgesproken dat de vuilstort eind 2028 definitief dichtgaat.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 Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. He's too close for comfort. Too close, too close for comfort. Not again too close, too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. While there's such temptation, one thing leads to another. my heart. Don't give up your card when he's so close. Be soft, be sweet. welkom bij ZFM Jazz. Tweede uur, samenstelling, presentatie, Akko Beuving. Ja, het is een geweldig mooie zondagochtend... maar het is ook geweldig mooie muziek. Dus dat past wel bij elkaar. Ik zou zeggen, blijf nog een uurtje thuis... en eh, geniet van deze heerlijke jazzmuziek... die eh, zomaar uit de luidsprekers van ZFM eh, komt. het tweede uur staat een beetje centraal... en dan gaat het om de Sarah International Jazz Vocal Competition... Dat is een soort wedstrijd om eigenlijk een nieuw jazz zangtalent eh, voor het voetlicht te plaatsen. Eh, we hebben het dan over het, eh, de winnaar van 2025. Maar de jury bestond trouwens uit hele bekende mensen. Althans, ik ken ze vrij goed allemaal. En Hampton Galloway, een zangeres, jazzzangeres, trompetist John Ferris, zangeres Nena Vrelon bassist en artistiek adviseur eh, Christian McBride en zangeres Janice Siegel. Ja, die kennen we al van de Manhattan Transfer. Ook veel solo-cd's eh, gemaakt. Waar er 200 inzendingen dit jaar uit 27 verschillende landen. En eh, ja, iedereen wil graag meedoen. Nou, voor het geld hoef je het niet te doen, want de hoofdprijs is 5000 dollar. Maar eh, het, als je die wint, dan ga je het ook wel maken. Want ik zei het al in het begin. Bekende, eh, Jasmine Horn, eh, Cyril Amey, Samara Joy. Kortom, heel veel hebben meegedaan. En de winnaar van dit jaar was Kate Cortum. een zangeres uit volgens mij Texas. Die nu in Harlem woont. Eh, ja, met een lovende kritieken dus van deze dame gaan we vast wel wat meer horen. En ik zal vast iets laten horen van Kate Kortum. En ga ik eens even kijken waar ik heb staan. Love Me or Leave Me. Zit trouwens ook weer sket in. Sket komt veel voor bij de zangeressen vandaag. Love me or leave me or let me be lonely. You believe me, but I love you only. I'd rather be ain't that happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Oh, there'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. it today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. independently. Blue, blue, blue. I want your love and I don't want to borrow. Have it today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love on earth. ver po po pa wee di di di di ya wee di di di di da da wee di di di di di di di ya da wee di di di ya yo ya wee di da da da di di di di di di shoo bi di bi di mooie muziek van Kate Kortum, Winnares van dat eh, eh, festival wat ik net al noemde. Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Eh, waar worden ze op beoordeeld? Dat Zal ik ook nog even vermelden. ze worden beoordeeld op vocale kwaliteit, musicaliteit, techniek, performance, individualiteit... artistieke interpretatie en swingvermogen. Nou, swing zit er zeker in. En dat zit eigenlijk in deze hele uitzending wel goed verwerkt, denk ik. Dan kom ik bij een clubje wat eh, de, de nazaten heet. Ik draai dat wel eens vaker, omdat ik het eigenlijk hele mooie muziek vind. Het is een beetje Nederlands-Caribisch. En eh, het is een, de, als de haan tanden krijgt, is een mooie cd. En daar staat een nummer op waar ik eigenlijk, eigenlijk altijd al stuk van ben. De lok van het dwaalspoor. omdat dat een heel bijzonder uh, uh, ja, ritme is. En uh, je luistert naar en geniet, want de nazaten. Eh, eh, onder andere op de bas saxofoon zit volgens mij Klaas Hekman. En volgens mij doet de snijder op de fluit ook nog mee. Dacht ik, als ik me niet vergis, dus ik kijk het even na voor de zekerheid. dat is natuurlijk de nazaten, het spelen muziek van Robbie Alberga. Dat is... Het is echt leuke muziek. Luister en geniet van de nazaten met de lok van het Waalspoor. muziek. Eh, bijzonder ritme. Heel leuk. Eh, dan ga ik naar nummer twee van dat uh, Seraphon festival. Of wedstrijd, competition moet ik eigenlijk zeggen. En dat was een dame die heet Emma Smit. En die is tweede geworden. Heeft ook nog een aardige prijs in de wacht gesleept. En die speelt met haar voortreffelijke trio. Pianist Jamie Safir. Bassist Connor Chaplin. En drummer Luke Tomlinson. Heeft ze een mooie cd gemaakt. Bitter Orange cd uit 2025. En daar staat een bekend nummertje op. Eh, frame Frame Sauce. Komt-ie. Emma, Emma Smith. Frame Frame Sauce. I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frame frame sauce with the hours and pay whips to pepper on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want that rim fram sauce with the awesome flay with shababa on the side. Now you know a girl, she really got to eat. And a girl, she should eat right so if five will get me ten, I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Way to please. I need a mind fried. I want the frim frim sauce with the arse and fay with shabapa on the side. said. You heard what I said. Wait up, please. I need a mind fried. I want the frim frim sauce with the ahas and fay with shafapa on the side. Yeah, Emma Smith, Mooi, heel mooi. Frim frim sauce van de cd Bitter Orange. Uh, ook lekker ritme Dan kom ik bij een clubje wat ook een aardig ritme kan neerzetten. Dat is de Paradox Jazz Orchestra. En die hebben een eh, cd uitgebracht, 2023, Legacy. Remembering the Sky Masters. Er staan mooie nummers op. Eh, het is, eh, ik, ik heb eigenlijk gekozen voor het nummertje... Even kijken waar Jan Menu een, een, aardige solo speelt. Oh ja, Because I Love You is, heet dat nummer. van de Paradox Jazz Orchestra, Because I Love You. Mooie muziek van de, eh, eh, ja, de, het, eh, clubje uit Tilburg, de Paradox Jazz Orchestra. Daar kom ik bij een winnaar die dat uh, Sarah Vaughan Competition ook wel eens gewonnen heeft. En die heet, eens even kijken waar ik haar neergezet heb, Jasmea Horn. En die heeft een cd ooit gemaakt, Love and Liberation. En, en dat, daar staat Out the Window op, mooi nummertje. En ja, die cd is ook wel een daar kan je wel zien dat die Jasmijn Hoorn ook een heel groot talent is. Treedt ook wel in Nederland op, nog niet zo lang geleden volgens mij. You better be smart, cause if you're not, just gonna break your heart. And all of the things you've ever better think twice. Cause your girl is made of sugar and spice. But all of the sugar that she's made of will go out the window. Don't you understand? You're the kind of man she preys on. Open up your eyes, don't believe the lies. Her deceiving eyes tell. The lady is mischievous, but you cannot see this crazy mystery. Don't you be surprised, for this will make you wiser. For your next decision, so I think you ought think twice. You see, your girl is made of sugar and spice, but all of the sugar that she's made of will go out. Ja, ik heb ooit wel eens gelezen dat eh, Louis Armstrong de eerste scatter was... omdat hij gewoon de tekst niet meer wist. Maar goed, dat is, eh, dit is eh, scat op een hoger niveau. Ehm, wat gaan we dan doen? We gaan een tandje terug. We gaan naar de Robin Nolan trio. We hebben eigenlijk nog geen... gypsy jazz laten horen. En uh, Robin Nolan trio, die maakt dat wel. En die hebben samen met Benjamin Herman een Swing de Paris CD gemaakt. En daar de titelsong van. leuke muziek. Deze gypsy-stijlachtig. En als je het over gypsy-stijl gaat... kom ik ook terecht bij een, uh, een zangeres... die ooit dat eh, concours van uh, Sarah ook gewonnen heeft. en M.A. En die heeft ook een leuke cd gemaakt. Eens even kijken hoe het ding ook alweer heette. Dat is It's a Good Day. En daar, staan ook een beetje, ja, daar speelt de gitaar ook een belangrijke rol op. En luister naar het hele bekende nummer Caravan. deze om zijn elektrische mix van jazzstandards... Franse chanson, Braziliaanse bossa nova en originele composities... met een sterke focus op gypsy jazzgitaar. En het toont haar lichte, veelzijdige stem en speelse interpretaties. Ja, echt een, de moeite waard. Dan kom ik bij iets heel anders. Ik laat het vast horen en dan kunnen we beginnen. Even kijken, hier heb ik hem. Eh, even kijken... De... Hey, Mr. Bassman, you got that certain something. Hey, Mr. Bassman, you said that music thumping. To you, it's easy when you go one, two, three, ba ba ba ba ba.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 Now you. Boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. With me. Boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. Well, it don't mean a thing when the leader's singing. Hey, Mr.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 Ja, dat waren natuurlijk de Muppets. En het gaat over een baseman. En dan kom ik bij een bandje genaamd Cuban Blizzards. En daar is onlangs weer een cd, een, een ook een LP, vinyl LP uitgebracht... van een, eh, de 2 meter sessions... Eh, dat was een programma van Douwe Kroeske. En eh, ja, die haalde dan een aantal artiesten naar een studio. En daar speelden ze met veel plezier een aantal mooie nummers. Dat heeft hij ook met Cune Blizzards gedaan. En in die tijd speelde bij de Blizzards Herman Dynam. Een bassist die er eh, wel wat van kan. Die heeft in verschillende bandjes gespeeld. Blues Dimension, Sweet the Buster niet vergeten. Daar heeft hij ook mooie solo gespeeld. Maar in deze uitvoering speelt hij ook een hele mooie. Herman Dynam in december iets van de 5 eh, december, geloof ik, uit mijn hoofd overleden. Bekende bassist, zeer de moeite waard. Luister ook naar deze. En vergeet ook niet te luisteren naar Helmich van de Vecht... die op de B3 aardig weet eh, mee te komen. Help Me, een nummertje van Cuban Blizzards. En dat komt van een cd, Live on the 2 Meter Sessions. Help Me. I can't do it all by myself. Help me, darling. I can't do it all by myself. As long as you help me, darling, I don't need nobody else. You gotta wash my clothes. You gotta clean up my clothes. I can't do it all by myself. As long as you help me, darling, I don't need nobody else. liked a lot of it. Yeah, it was good. It was great. It's wonderful. Oh, bravo. More. More. More. More. Ja, dat waren natuurlijk de Muppets die commentaar gaven op dit nummertje van eh, Help Me. Wat eh, echt leuk was, was die, het, eh, die Albert van die Vecht gaat op de keyboard zijn tempo opvoeren. En dan gaat die solo van die bas beginnen die dat dan weer naar een rustige vaarwaarde brengt echt leuk. Een big band die eh, ik ook zeer kan waarderen is de Ed Palermo Big Band. En die spelen ook mooie muziek. En die hebben een cd'tje opgenomen, A Lousy Day in Harlem. En daar staat een mooi nummertje op. En dat wil ik even laten horen. Even kijken of ik hier kan ik hem gaan vinden. Lee, like Lee Morgan. Nou, Lee Morgan die kennen we allemaal natuurlijk. Komt die uit de cd Lousy Day in Harlem. Big Band. Daar speelt veel muziek van Frank Zappa. En de Mothers of Invention. En eigenlijk allemaal leuke dingen. Hij heeft al een aantal cd's gemaakt. Ed Palermo, Big Band, niet te vergeten. Eh, we gaan naar ook nog een winnaar. Moet ik even kijken. Eh, dat is Tyrek McDowell. Dat is een nummertje. Oh, die heeft een cd uitgebracht. Open Up Your Senses. Een cd'tje 2025. En daar ga ik ook nummer van draaien. En dat was ook zo winnaar van de Seraphon eh, Competition. Eh, ik denk twee jaar geleden of zo. Tyrek McDowell, een nieuwe stem, een nieuwe jazzzanger. won't you flow right into me? Power from the sun and love for everyone. Whoa, precious energy for all eternity. from above. the sun and love for everyone. Oh, precious energy for all eternity, shining from above and sending down God's love. God's love. jazzman zou ik zeggen. Uh, eh, Tyrek McDowell. Eh, in 2023 de Sarah International Jazz Vocal Competition gewonnen. Deze CD is van 2025. Open Up Your Arms en is een prachtig visitekaartje. Hij doet me een beetje denken aan Johnny Hartman. Ook een bariton natuurlijk. Dus zeer, zeer, zeer de moeite waard. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Veel zangeressen erin deze keer. En die allemaal ook nog een beetje gingen sketten. Dus dat was een thema fun was een thema in de jazz. Twee bassisten, Steve Bailey en Herman Dijnem. Eh, ja, mooie muziek is dat allemaal geweest. En over het algemeen draaien we nooit zo van die hele avant-garde jazz. Maar ik wil eruit gaan met toch een nummertje wat ik zelf de moeite waard vind. En dat is Povo. We Are Povo. dat is, ik vind het wel grappige muziek. Eh, misschien een beetje te modern, maar het ligt lekker in het gehoor. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het fijn dat je luisterde. En ik wens je een hele fijne zondag. En wie weet, tot ziens. We Are Povo door Povo. Povo is een uh, Zweedse eh, jazzcombinatie. Uh, spelen vooral nu jazz en jazz-funk Fusion.